ziek, de houthakker is ziek, de houthakker is ziek. Kijk, hij loopt niet meer zo kwiek. Het hakken valt hem zwaar, het hakken valt hem zwaar, het hakken valt hem zwaar. En zijn ogen staan zo raar. Nu we allen zo bezorgd zijn, zingen we heel rustig dit refrein. Leeft onze oude houthakker nog, houthakker nog, houthakker leeft onze oude houthakker nog, houthakker nog. Ja, hij leeft nog, hij leeft nog, hij leeft nog. Ja, hij leeft nog, hij is nog niet dood. Alles doet hem zeer, echt alles doet hem zeer. Alles doet hem zeer, hij gooit het bel De oude man gaat dood. De oude man gaat dood. Oh, wat zitten wij in nood. Hij ligt maar op zijn bed. Hij ligt maar op zijn bed. Hij ligt maar op zijn bed. En zijn donk is opgezet. Ja, zijn einde heeft ons toch verrast. Dus we zwijgen nu met Kijk allen naar het wonder dat geschiet. De houthakker die is ineens genezen. Daarom zingen we uit volle borst dit lied. Leef onze oude houthakker nog, houthakker nog, houthakker nog. Leeft onze oude houthakker nog, houthakker nog. Ja!